Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Amsterdam 70 ouders van leerlingen van een islamitische middelbare school toch af van thuisonderwijs. Negen gezinnen houden vast aan een plan om hun kinderen zelf les te geven. De leerlingen zitten op een islamitische school die moet sluiten omdat de kwaliteit onder de maat is. Een groep ouders schreef de gemeente een paar maanden geleden dat ze hun kind volgend schooljaar thuis les willen geven. Wethouder Ascher van Onderwijs heeft gesprekken gevoerd met die ouders. Nu heeft het merendeel van de ouders toch gekozen voor regulier onderwijs. De negen gezinnen die vast vasthouden aan thuislesgeven krijgen nogmaals een uitnodiging om te komen praten met de wethouder. De regering van Ecuador heeft de Amerikaanse ambassadeur opdracht gegeven het land zo snel mogelijk te verlaten. Ambassadeur Heather Hodges is tot persona non grata verklaard in verband met de publicatie van Wikileaks. Haar handtekening staat onder documenten waarin hoge politiefunctionarissen worden beticht van corruptie. Een ambassademedewerker schreef dat het kantoor van president Korea daarvan op de hoogte was. Ecuador hoopt dat de uitwijzing van Hodges de relatie met de VS niet zal verstoren. De Amerikaanse regering noemt de maatregel ongerechtvaardigd en bezint zich op stappen tegen Ecuador. In Ivoorkust wordt nog steeds onderhandeld over het vertrek van president Bakbo. Bakbo zou willen vertrekken en heeft daarbij om bescherming van de VN gevraagd. Over zijn verdere eisen is niets bekend. De Verenigde Naties dringen er bij Bakbo op aan dat hij officieel de macht overdraagt aan zijn tegenstander Ouattara voordat hij het land verlaat. Bakbo moet een document ondertekenen waarin staat dat hij aftreedt. Bij de presidentsverkiezingen van november won Ouattara, maar Bakbo heeft zijn verlies niet willen erkennen. Het weer. Het wordt langzamerhand droog en het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgenochtend is er in het noorden nog kans op een bui. Daarna blijft het droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg.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 U hoorde Jerry Mulligan en zijn sextet met Everything Happens To Me. We gaan er weer eens ouderwets tegenaan. En dan heb ik het over Louis Armstrong en Albert Gerald. A Fine Romance. A fine romance with no my friend. This is, we should be like a couple. a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches just as hard to land as they eat in France. I haven't got a chance. This is a fine romance. The watch of time has, But I'm a man, romance, my good woman, my strong age in the wood. Woman, you never give the audience a center glance, though you like cactus plants. <laughs> verschaft ons een heerlijk eh, rustgevend nummer, Apron Strings. Laten we nog eens even gaan kijken naar buiten. Het is nog geen fok idee, maar met deze plaat zeker een fok idee. I was a stranger in this city Out of town where the people I knew I had that feeling of self-pity What to do, what to do, what to do The outlook was decidedly blue But as I walked through the foggy streets alone It turned out to be the luckiest day I've known a foggy day in London town had me low and had me down I viewed the morning mm, with alarm the British Museum and lost his charm. How long I wondered could this thing last? Was the age of miracles mm, hadn't passed? Yes, for suddenly, baby, I saw you there through the fog in London town. The sun was shining everywhere. A foggy day in London town live concert bijgewoond van Eric Clapton. En dat was in Maastricht, heel wat jaartjes geleden. Een van zijn beste werken hoorde u net van de cd Unplugged. Prachtige nummers staan erop. En ik draaide even San Francisco Bay Blues van Eric Clapton. Ja, nog eentje in de, in de trant van het Sea Jazz natuurlijk voor dit jaar. Uh, Ruben Blades eh, met Pedro Navaja. por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar la vida. of Life was dat van Christian Promise Drum Lessons. We gaan door met een artiest die zijn sporen in Nederland tijdens het Noordzee Jazz Festivals verdiend heeft. Hij trad bijvoorbeeld op in het Ahoy in 2008. Eh, en ik heb hem nog niet op de lijst zien staan, maar het zou best kunnen dat George Benson weer gaat optreden. Maar in elk geval vandaag bij CFN Jazz George Benson met I Got A Woman. we sabe haber llegado op de planning staan, maar hij komt zeker weten bij de Sea Jazz 8, eh, 9 en 10 juli 2011. Zo, dat is alweer eh, genoteerd en daar zijn we ook heel blij mee dat we een blik krijgen in de nieuwe muziek. Want ja, als je zelf eh, inmiddels al 67 bent, dan ben je geneigd om natuurlijk altijd terug te grijpen naar de grootte van het verleden. En het is juist leuk dat we ook David Habig hebben, die ervoor zorgt dat de jongeren met andere muziek de jazz gaan bevolken en beluisteren. Ik heb in elk geval nog een hele oude op de draaitafel liggen. En dat is John Coltrane met Every Time We Say Goodbye. Nou, dat betekent eh, even dat we de tijd eh, vol moeten praten, omdat eh, er technisch een storing is. Maar zoals ik net al zei, is het, is het zo dat we hier aan tafel tussen de nummers door ook gaan praten met elkaar over oud en nieuw. Wat moet er gebeuren in de toekomst van de wereld, jongeren en ouderen? En dat is eh, deze uitzending in elk geval ook in de muziek te horen. En ik zou zeggen David, probeer hem weer opnieuw in te starten of gooi er gewoon maar een nummertje tussendoor. Ik, ik, ik denk dat ik iets van mezelf ga starten, want eh, hij schijnt een beetje problemen te hebben met de cd.